uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een recordpoging met een raceboot voor de kust van Venetië... zijn gisteravond drie mensen om het leven gekomen. Een vierde raakte zwaar gewond. Volgens de brandweer is de boot vlak voor de haven tegen de rotsen gevaren. Een van de slachtoffers, de 76-jarige Fabio Buzzi... is een bekende Italiaanse bootontwerper... die het snelheidsrecord van Monte Carlo naar Venetië wilde verbreken. De twee andere slachtoffers zijn Brits. De raceboot kon een snelheid van 130 km per uur bereiken. Een prominent lid van de Venezolaanse oppositie is na vier maanden gevangenschap vrijgelaten. Het gaat om Edgar Zambrano, de vicevoorzitter van het parlement. De vrijlating is onderdeel van een akkoord tussen president Maduro en een deel van de oppositie. Zambrano werd in mei opgepakt, kort na de mislukte koepoging onder leiding van oppositieleider Guaido. Een deel van de oppositie sloot gisteren een akkoord met de regering van president Maduro. Een van de afspraken is dat sommige gevangenen vrijkomen. Een Transavia-vliegtuig is per ongeluk bijna opgestegen vanaf een taxibaan op Schiphol. Het toestel reed begin september per ongeluk een landingsbaan op om te vertrekken. De luchtverkeersleiding had de fout op tijd door en maande de piloot om de start af te breken. Er waren op dat moment geen andere vliegtuigen in de buurt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart. In Israël is volgens de exit polls geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen. Met 30 zetels krijgt premier Netanyahu onvoldoende steun voor een parlementaire meerderheid. Zijn tegenstander Benny Gans van de centrumlinkse partij Blauw-Wit... zou volgens de exit polls 32 zetels halen. De Verenigde Arabische Israëlische Partij zou uitkomen op 15 zetels... en wordt daarmee de derde partij van het land. Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat Israël naar de stembus ging. Na de verkiezing in april kon er geen meerderheid worden gevormd. En dan het weer. Vandaag is het droog, met nu en dan ook zon.